Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikanen lijken de verwachtingen over de levering van Poolse MiG-29-straaljagers aan Oekraïne wat te temperen. Polen meldde gisteravond dat ze de straaljagers aan de VS willen overdragen... die ze weer aan Oekraïne zou willen leveren. Maar het Pentagon noemt dat nu niet houdbaar. De toestellen zouden van een Amerikaanse NAVO-basis in Duitsland naar Oekraïne vliegen... Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet zorgen bij de hele NAVO... over het leveren van straaljagers aan Oekraïne vanaf een NAVO-basis. Nederland kocht vorig jaar voor ruim 2 miljard aan goederen in Oekraïne. Niet eerder was dat zoveel. Ook met Rusland was er voor de oorlog een levendige handel, blijkt uit cijfers van het CBS. Door oorlogsgeweld in Oekraïne en sancties tegen Rusland is die handel nu voor een deel stil komen te liggen. Nederland importeerde de afgelopen jaren steeds meer zonnebloemolie, kippenvlees en mais uit Oekraïne. Uit Rusland haalde Nederland vooral olie en gas. Het kabinet maakt 10 miljoen euro per jaar vrij voor de veiligheid van het lokale bestuur. Het geld is onder meer bedoeld voor het beter beveiligen van woningen van raadsleden, wethouders en ambtenaren. Dat schrijft minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Lokale bestuurders zijn steeds vaker het slachtoffer van intimidatie en geweld. Volgens de minister tast dat de kern van de democratie aan. In de Turkse stad Istanbul heeft de politie hard opgetreden tegen vrouwen die de straat op waren gegaan in het kader van Internationale Vrouwendag. Rond het centraal gelegen Taksimplein hadden zich duizenden vrouwen verzameld. Lokale media melden dat er zeker 38 vrouwen zijn opgepakt. De autoriteiten hadden de protesten en bijeenkomsten in het kader van Internationale Vrouwendag eerder al verboden. De Turkse politie zette onder meer traangas in.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 Koop je nieuwe Nike's, exclusieve Nike's. Zoveel vissen in de zee. Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee. Neem jou naar Tokio, naar Londen of L.A. Dus stop maar in me, met dan ben je altijd safe. Ik neem jou niet voor lief.